kwamen mensen juichend naar buiten. De Amerikaanse president Biden ziet naar eigen zeggen een oprechte kans... om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. Hij beloofde ook humanitaire hulp en hulp bij de wederopbouw in Gaza. Spoorbeheerder ProRail wil dat het kabinet miljarden investeert om het spoorwegennet te moderniseren. In het AD en de Telegraaf zegt ProRail-topman Voppen dat hij dat pleidooi heeft gedaan in een brief aan informateur Hamer. Voor de komende twee jaar zijn 1200 nieuwe medewerkers nodig voor vernieuwingen van het spoorwegennet, zegt de ProRail-topman. In de brief van Hamer benadrukt hij dan ook dat zijn plannen goed zijn voor de werkgelegenheid. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. De huizenprijzen nemen al acht jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. In Ahoy in Rotterdam is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Van de 17 landen hebben zich afgelopen avond, net als dinsdag, weer 10 landen geplaatst, rond Griekenland. Het liedje van dit land wordt gezongen door de Utrechtse Stefania. De finale is morgen. FC Emmen is in de halve finales van de play-offs... na het nemen van strafschoppen tegen NAC Breda uitgeschakeld. De club is daarmee ook gedegradeerd. Na reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. De finale zondag wordt ermee een ouderwetse nek-nak. In de andere halve finale won NEC namelijk met 3-0 van Rode JC. Het weer, toenemende kans op een bui, met later ook af en toe zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Daarbij waait het fors, vrij krachtig tot hard. Met zeker tijdens buien kans op zware windstoten. Tussen 75 en 90 km per uur. Ook het weekend blijft wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Palestijnse inwoners van de Gazastrook zijn vannacht de straat op gegaan om het ingaan van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas te vieren. Toen het bestand inging kwamen mensen juichend naar buiten. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. Onder de tien landen die zich gisteravond hebben geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival... een Nederlands tintje. Het Griekse liedje wordt gezongen door de Utrechtse Stefania.